Evi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft een deel van het centrum van Beverwijk afgezet vanwege een mogelijk explosief. Een aantal woningen en winkels is ontruimd. Omwonenden maakten melding van een verdacht voorwerp dat vlakbij een pand ligt... waar tot voor kort een Poolse supermarkt zat. In Beverwijk is twee keer eerder bij een andere Poolse supermarkt een explosief afgegaan... met grote schade tot gevolg. Volgens de politie lijkt de vondst van het verdachte voorwerp geen verband te houden met die eerdere explosieven. In het zuidoosten van Japan zijn twee doden gevallen en worden twintig mensen vermist na verwoestende modderstromen. Op beelden is te zien dat die een spoor van vernieling achterlaten in de stad Atami, ten zuiden van Tokio. Tientallen huizen werden bedolven of verwoest. De modderstromen werd, worden veroorzaakt door hevige regenval. De Japanse autoriteiten verwachten dat het aantal vermisten oploopt. Bijna alle coronapatiënten die de laatste week in het ziekenhuis werden opgenomen... waren niet of niet volledig gevaccineerd. Dat concludeert het AD uit een rondgang langs ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Tilburg. Er waren vrijwel geen covid-patiënten die al twee keer waren ingeënt... En als dat al gebeurde waren het vaak mensen die net hun tweede prik hadden gekregen... waardoor ze nog niet volledig beschermd waren. Coureur Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes met twee jaar verlengd. De zevenvoudig wereldkampioen zal dus ook volgend jaar en in 2023 actief zijn in de Formule 1. De Brit heeft nog één wereldtitel nodig om het record van Michael Schumacher te verbeteren. Hij is nu bezig aan zijn 15e seizoen in de Formule 1. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in de loop van de middag komen in het zuiden van het land enkele onweersbuien voor. Deze kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en lokaal veel neerslag in korte tijd. Het wordt ongeveer 25 graden. Morgen opnieuw buien. Met een graad of 21 wordt het dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Muiden een file van 6 kilometer...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 Am I living for today? Mm. And I'm That I can't shake hoofdletter Z shook, make that shook, make that it shook, make that it shook, make that shook, shook, shook, shook. Oh. the morning. I play myself, but it's done the performance.